uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn 360 asielzoekers verdwenen uit de opvanglocaties voor gezinnen. Dat meldt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Onder hen zijn 210 minderjarigen. Het gaat om een toename van 20 ten opzichte van 2017. De asielzoekers kiezen in de meeste gevallen voor een leven in de illegaliteit... uit angst voor uitzetting naar hun land van herkomst. Volgens Vluchtelingenwerk proberen de asielzoekers het soms in een ander land... of ze vinden onderdak bij familieleden of landgenoten. President Trump heeft vorig jaar verschillende keren met zijn adviseurs gesproken over een vertrek van de Verenigde Staten uit de NAVO. Meerdere regeringsmedewerkers zeggen dat tegen de New York Times. Ook rond de NAVO-top van afgelopen zomer zou hij tegen zijn veiligheidsadviseurs hebben gezegd dat hij het nut van het militaire bondgenootschap niet zag. Een hooggeplaatste medewerker van Trump verwijst in een reactie naar uitspraken die de president in juli deed. Trump noemde het bondgenootschap toen erg belangrijk en zei dat de Verenigde Staten zeer betrokken zijn bij de NAVO. De PvdA probeert alsnog een CO2-heffing voor het bedrijfsleven van de grond te krijgen. De opbrengst zou gebruikt moeten worden om de kosten van de energietransitie voor gewone burgers te verlagen. Het Planbureau voor de Leefomgeving is gevraagd de heffing door te rekenen. De PvdA gaat uit van een starttarief in 2021 van 45 euro per ton. In het klimaatakkoord is een CO2-heffing bewust vermeden... om de concurrentiepositie van bedrijven niet te schaden. De PvdA hoopt op steun nu VVD en CDA eraan twijfelen... of gewone mensen de plannen wel kunnen betalen. Het weer dan, er trekken wolkenvelden over het land. Vooral in de ochtend kan er lokaal een spat regen vallen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt een graad of 7. Morgen blijft het zacht en gaat het later op de dag regenen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Een ongeluk op de A6 veroorzaakt heel erg veel vertraging van Lelystad naar Muiden. Tussen Almere Buitenwest en knooppunt Muiderberg 13 kilometer file en ruim anderhalf uur oponthoud. Na de aanrijding is er nog maar één rijstrook open op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam heb je 20 minuten vertraging door een aanrijding. Het was tussen Amersfoort West en Blarikum. De linkerrijstrook is daar dicht. Een dagelijkse file op de A9 Alkmaar-Amstelveen... tussen Heemskerk en knooppunt Rottepolderplein. Daar een kwartier op onthoud. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweert... ook een kwartier vertraging.